En dat heeft te maken met de importheffingen van president Trump. Apple haalt nogal wat producten uit landen waarvoor Trump hoge importheffingen heeft aangekondigd. Zoals China en Vietnam, zegt mijn collega Stan Hulsen. De heffingen raken het bedrijf daarom harder dan bijvoorbeeld een Facebook of Google. In Amerikaanse media wordt een ook gesproken van een complete ramp en een handelsoorlog nachtmerrie voor Apple. Na drie dagen van grote verliezen krabbelen de beurzen vandaag trouwens weer wat op. Een beruchte hondenfokker uit Eersel in Brabant moet vijf maanden de cel in. Samen met zijn ex-vriendin verwaarloosde hij honderden dieren. Ruim 500 honden zaten in kleine vieze hokken en kregen geen schoon drinkwater. Ook had het stel ezels, ponies, konijnen en andere dieren die werden verwaarloosd. De vrouw heeft alleen een voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen. In de de Dominicaanse Republiek zijn zeker 13 doden gevallen toen het dak van een nachtclub instortte. Ook raakten meer dan 90 mensen gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Hulpdiensten denken dat er nog veel meer mensen onder het puin liggen. En voor het eerst staat er nu een vrouwelijke sporter op de Walk of Fame van Hollywood. Billie Jean King was in de jaren 60 en 70 een legende in de tennis. De Amerikaanse won toen 12 keer een Grand Slam. King is nu 81 en ze hoopt dat er meer vrouwelijke sporters zullen volgen. I just hope we have more women athletes that'll be uh, on the, you know, the Walk of Fame here in Hollywood. And, you know, what's going to happen is uh, girls are going to start dreaming about having this honor. King richtte ook de professionele vrouwentennisbond WTA op en er is een toernooi naar haar genoemd, vernoemd de Billie Jean King Cup. Het weer, helemaal in het noorden zijn er wat hardnekkige wolken. Op andere plekken is het zonnig. 13 graden in Groningen en 17 in Limburg. Morgen meer bewolking in het noorden. Daar blijft het een graad of 10. In het zuiden schijnt de zon en wordt het een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer. Een kwartier vertraging in 8 kilometer file. 5 minuten op de A10 Watergaasmeer bij Knopen de Nieuwe Meer. Op de N247 Hoorn Amsterdam tussen Broek in Waterland en de A10 2 kilometer file. Tussen Heringou-Waard en Hoorn rijden geen treinen maar bussen.